Jeroen van met het NRS Journaal. Zwitserland is begonnen met het openbaar maken van de gegevens van belastingontduikers. Ook die van Nederlanders met spaargeld op een rekening in dat land. De Zwitserse Belastingdienst maakt namen, geboortedata en nationaliteit bekend. De dienst maakt de gegevens openbaar om mensen de gelegenheid te geven juridische stappen te nemen. Zwitserland zegt dat het de laatste tijd wordt overspoeld met verzoeken uit allerlei landen om de gegevens van belastingontduikers vrij te geven. Minister van de Steur is in Limburg om te praten over de problemen met motorbendes. Hij spreekt met bestuurders, politie en het Openbaar Ministerie. In Limburg zijn de problemen met bendes het afgelopen jaar toegenomen. Het was sprake van bedreigingen en vechtpartijen en er zijn granaten naar woningen gegooid. Het OM is bezig met tientallen strafrechtelijke onderzoeken. Burgemeesters maken zich zorgen en ook de politie trekt aan de bel. Politiebond ACP pleit voor extra agenten en nieuwe wetgeving om de problemen met de motorbendes structureel aan te pakken. Duitsland gaat tijdelijk grenscontroles uitvoeren. Dat gebeurt in de aanloop naar de G7-top, de bijeenkomst van de zeven grootste industrielanden. De top wordt begin juni gehouden in Beieren. Vanaf morgen kunnen reizigers worden gecontroleerd, vooral aan de grenzen met Oostenrijk en Tsjechië. Op Tweede Pinksterdag zijn de Nederlanders er massaal op uitgegaan naar traditionele feestdaglocaties als woonboulevards, attractieparken en outletcentra. Ook een aantal evenementen trok veel mensen. Duizenden fietsers en motorrijders deden mee in de Friese Elfstedentocht. Op de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen kwamen tienduizenden belangstellenden af. De uitjes leidden op diverse plaatsen tot drukte op de weg. zoals onder de files rondom de IKEA in Hengelo en het outletcentrum Batavia Stad in Lelystad. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt, maar af en toe is er ook zon. Het is 12 tot 17 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. In het noorden kan dan een bui vallen. Komende dagen verandert te weinig. Morgen is er lokaal nog kans op regen, maar woensdag blijft het droog. En met 14 tot 17 graden is het nog steeds aan de frisse kant. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad zijn eigenlijk geen files meer. Alleen nog op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Amersfoort wat drukte tussen Stroe en Hoevelaken. Over 7 kilometer langzaam rijden.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 Ik begin met drie nieuwe songs die misschien wel een kans maken om in de charts te komen. Als eerste hoorde je Sherry Lynn met What Are You Running For? Barry Michael is op mijn eiland, on my island. En Trisha Yearwood weet nog wie ik ben, I Remember You. There's no pain, no worries, and no deadlines. And hallelujah, there's no rain on my island. No making plans. There's no laundry and no dishes. No crazy ex girlfriends on my island. Mm. There's a drive-in on the beach, playing movies all night long. And there's a jukebox in the barn filled with all my favorite songs. Love is easy, life is perfect, even though I've yet to find it. I know everything is beautiful. Oh my eyes There's no bills, no long lines to wait in, no need for feel good pills. On my island, there's no bad dreams. There'll never be a shortage of cookie dough ice cream on my island. Mm Supermodels bring me pizza. There's a daiquiri in my cup and I dance till I fall down Then I sleep till I wake up It's heaven here on earth Even though I've yet to find it If I close my eyes I can be on my eyes producer at my studio at home. I got a flat screen in my workshop and Sports Center's always on. I got a 40-foot jacuzzi and my charcoal grill behind it. The only place I can find my sanity is on my island. If I close my eyes, I can be on my island.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 When I'm all alone, you're all around. I tell you things, yeah, I talk out loud. Ever since. every day that goes by, I remember you. And I know someday only God knows your face and I'll breathe again. And life goes on. In dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is van rocker Bob Seger. En natuurlijk ook aandacht voor product uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Het nieuwe album van Alison Moorer, Down to Believing, voelt een beetje als een comeback. Het is haar negende album nadat ze midden jaren 90 debuteerde op de soundtrack van de film The Horse Whisperer... Haar meest recente album, Kraus, dateert van vijf jaar geleden. En hoewel Moorer in interviews heeft aangegeven dat ze in die periode nooit gestopt is met songschrijven, richtte ze zich compleet op haar privéleven en haar in 2010 geboren zoon, waarbij later autisme werd geconstateerd. We gaan luisteren naar de titelsong van het album. Cowgirl is een Marshall Tucker Band klassieker in de uitvoering van Boy Plus Girl. Hangt tegen de bluegrass aan. Crossroads. Nummer 1 country hit. Rodney Crowell hoeven we nauwelijks voor te stellen. De nu 64-jarige Texaan heeft ruim 30 albums op zijn naam. Rodney Crowell draait al heel wat jaren mee in de country scene. Als begenadigd singer-songwriter. Als songwriter vind ik hem zeer geslaagd. En dat vinden veel collega's van hem ook. Want er zijn behoorlijk wat liedjes van hem door anderen gecoverd. Hij heeft in de loop van zijn carrière samengewerkt met onder meer Emmylou Harris, Roseanne Cash, met wie hij ook getrouwd is geweest, Vince Gill en vele anderen. In 1989 scoorde Rodney twee nummer 1 hits. After All This Time is er één van.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 There was all the love two hearts could hold. outlasted. There was pain, but we got past it. There were less goodbyes still left unspoken. There were ways I should have thrilled you there were days when I could have killed you. You're the only love. slow I still love you. De samenhang van Harris en Crowell op een nieuwe album The Traveling Kind is feilloos. De afzonderlijke stemmen zijn zo begaafd dat ze elkaar net zo goed in de weg hadden kunnen zitten. Maar het duo zingt prachtig ingehouden, naast en tot elkaar. De tweestemmigheid komt het beste tot zijn recht in de stevigere rootsliedjes. Maar ook een song als No More Memories Hang is niet te versmaden. Crossroads, Kees de Haan. Bob Seger heeft er al een lange muzikale carrière op zitten... voordat hij met zijn Silver Bullet Band uiteindelijk de meeste platen verkoopt. Against the Wind is het enige Bob Seger album... dat in de Verenigde Staten tot nummer 1 in de albumcharts reikt. Against the Wind wordt ook door country supergroep The Highwaymen opgenomen... voor hun debuutalbum. Straks een cover van deze song. Nu eerst het origineel. like yesterday. But it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end.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 blokje songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Dit blokje is voor twee derde gevuld met Tex-Mex muziek uit Limburg. Prenda del Alma ken ik van Los Lobos, maar er is dus ook een uitvoering van Dwayne Verheide en zijn groep. Met Victoria Eamon doen we het rustiger aan als ze Old Tears vertolkt, om vervolgens het vuurtje weer aan te wakkeren met Canción del Mariachi van Pinchitos Caliente. dit station. estrellas y la luna, ella me dice dónde voy guitarra me gusta cantar el sol. Un mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay. tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, amor. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Op haar negende album is Alison Moore meer dan ooit gedreven door haar persoonlijke leven. Een uitzondering vormt de Creedence Clearwater Revival klassieker Have You Ever Seen The Rain. Puikstukje vakwerk overigens. Jij bent de reden dat ik zo meteen nog een uur terugkom. John Fogerty kan het beter verwoorden. You the reason. Tot zometeen. Crossroads. Kees De Haan. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily.